Dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. ik nou al niet gezegd tegen Els dat ze van de knopjes van het mengpaneel af moet blijven? Vandaar dat er even in het begin hoorden jullie bijna helemaal niets. Maar gelukkig hoorden we wel de Elsplaat natuurlijk voor deze week. Breeze uit 1978. It's only a matter of time. Het is woensdag. Dus daar gaat de week weer door de midden. <laughs> De show <laughs> Welkom luistervrienden van Radio Els 558. Het is vandaag woensdag 20 april van het jaar des Alles 2016. We hebben zojuist dus even de week door de middag gejaagd of gezaagd. Dus niet helemaal klopt dat qua tijd, want dat hoort eigenlijk natuurlijk om woensdag om 12 uur s middags te zijn. Maar dan is er geen afwasshow. Nee, want dan heb je ook nog geen afwas natuurlijk. Wat gaan we allemaal doen vanavond? Bekende dingetjes natuurlijk en heel veel muziek. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben wel een schitterende playlist hoor. Ik heb er gisteren op de Facebook al iets over gezegd. We gaan luisteren naar de Hollies bijvoorbeeld. Neil Diamond, wat een klassiekertjes. Barry Manilow, Jack Jersey, onze eigen Jack de is er twee leuk voor vandaag. We hebben Jimmy Frey, daar heb ik gisteren al wat over verteld. Die Vlaamse zanger. De Dizzyman's Band komt voorbij. Mike Oldfield, Jimmy James en de Vagabonds. Gilbert O'Sullivan, Grace Jones. The Seekers, daar gaan we mee beginnen. Met De Carnival is Over uit 1966 in het kader van de plaat van 50 jaar geleden. Welkom bij Radio Els 558 tot 7 uur. Den Hartog bij je. Goodbye, my own true lover. tears are falling rain for the cause. sluiten voor eh, de circus uit 1966. De carnaval is over. Niet zo goed tijdstip om deze te draaien. We zitten pas net aan het begin van het programma. 370 kilometer aan files verdeeld over 71 stuks. En een van de langste staat op de A, even kijken, A4 Rotterdam-Amsterdam. 10,4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-dorp. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartel. 24 uur per dag. Radio Els. www.radioels558.nl. Daar kun je ons beluisteren, maar ook op de middengolf 1395 kHz in het oosten van het land en soms in het noorden van Nederland op de FM 105.4. En we hadden zo'n dus heerlijke ethisch plaat uit 1982 van Grace Jones, Nipple to the Bottle. Deze zomer opent in Londen een restaurant waar mensen naakt naartoe kunnen. De Yadi is een pop-up restaurant dat drie maanden open zal zijn in het centrum van de stad. Naast het naaktgedeelte in het restaurant zal er ook een ruimte komen voor mensen die de voorkeur geven om hun kleding aan te houden. De mensen die naakt gaan eten zullen ook hun telefoon moeten achterlaten in een kluisje. De bediening en de andere crewleden zullen ook naakt rondlopen in het restaurant. Het keukenpersoneel zal wel kleding dragen. De oprichters van het restaurant hopen dat deze kledingvoorschriften mensen laat genieten van de pracht en praal van het moderne leven. Het gaat volgens de eigenaar om het terugkeren van de natuur. Wij geloven dat mensen de kans moeten krijgen om te genieten van een avond zonder onzuiverheden. Geen chemicaliën, geen kunstmatige kleurstoffen, geen elektriciteit, geen gas, geen telefoon en zelfs geen kleren. Ja, ja, ja. Het is me allemaal wat. Ze weten bij gekkigheid niet wat ze doen. Het is om zo'n mensen eh, publiek te trekken natuurlijk.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 Radio Els 558. Informatie. Een Duitse vrouw heeft een fles met een kaartje gevonden die 108 jaar, 4 maanden en 18 dagen geleden door een Britse zeebioloog in de Noordzee was gegooid. Voor zover bekend heeft een boodschap per fles er nog nooit zo lang over gedaan om gevonden te worden. Marianne Winkler vond de fles op het Duitse Waddeneiland Amrum. Het kaartje in de fles belooft de vinder een shilling als beloning, destijds een stuiver. Verder wordt de vinder in drie talen gevraagd de kaart terug te sturen aan Marine Biological Association in het Engelse Playmouth. Een lekker sopje, wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. to set right. Now, now is the time we should unite. We don't need revolution. We just need to open our eyes. Revolution is no solution. We ought to realize now. Now is the time to now is the time to see the light. Looking back to see the future. Gezellige muziek uit 1976 van Jimmy James in de Vagabonds met Nou is de tijd om alles recht te zetten. Als je dat nu doet, dan doe je dat om tien voor half zeven. Je luistert naar de Show met Ferry den Hartog nog bij je tot de klok van een uur of zeven. We gaan eens even hele mooie muziek draaien 1984 van Mike Oldfield. Dus dat kan niet anders dan mooi zijn. Samen met Maggie Riley, hier is Two France. muziek om op een, lange, op een warme zomeravond met een goed glas wijn buiten nog even een beetje na te genieten van een lange zomerdag. Back to eh, France van Mike Oldfield en Maggie Riley uit 1984. Nou, het kan bijna vanavond al, want wat was het vandaag prachtig, schitterend weer, allemachtig, wat prachtig, ja, ja, ja. Een inbreker is eenvoudig gearresteerd door de Britse politie nadat, nadat hij een spoor van witte voetstappen achterliet tot aan zijn huis. Dat meldt de politie van het Engelse plaatsje Durham. De man brak in bij een tweedehands winkel waar hij volgens de politie een paar kleine dingen had gestolen. Tijdens zijn inbraak stoot hij een witte verfpot om in de winkel. Daardoor kon de politie de weg naar de inbreker makkelijk vinden Via zijn witte voetstappen die de man achterliet tot aan zijn voordeur. Sommige inbraken zijn moeilijk op te lossen dan andere, maar in dit geval heeft de inbreker ons wel hele makkelijke hints gegeven. Zijn huis was dicht bij de winkel en de voetstappen leidden ons makkelijk naar de weg waar hij de gestolen waar had geplaatst, al dus de politie. De man moest 100 pond, dat is 126 euro, betalen aan de winkeleigenaar en hij kreeg een taakstraf. De Ava Show. about the music that you hear. The show, the show, you just like the show. The glittering, the number one, the one who stole the show. The show, the show, you just like the show. The glittering, the number myself. I always recognize the judge. I like to shout, I like to shout, That you don't know anything about the music that you hear. The show, the show, Judy's like a show. The glittering, the number one, the one that stole the show. The show, the show, Judy's like a show. The glittering. Jim Buren. En we kregen net bericht van Jan Chicago uit het oosten land. Dat is onze middengolfzendertechnicus daar. Dat de zender weer flink is opgestoten. En dat we luid en duidelijk te horen zijn via de 1395 kHz op de middengolf. Op die goede oude middengolf is natuurlijk wel geweldig. Je hoorde... Eh, Tom Plas die wordt even boos. We hoorden Dizzy bent natuurlijk uit 1973 met de show. En gisteren heb ik op mijn Facebook al de volgende plaat gezet via YouTube. En dat is een Vlaamse zanger, dat zou je niet verwachten als je de muziek hoort, maar het is echt zo. Het komt uit 1980, maar het klinkt alsof het een plaat uit de jaren 60 is. Hier is Yet I Know. Yeah! hem nomineren voor de Elsplaat van volgende week. Ik vind deze helemaal geweldig. Jimmy Frey uit 1980, onze Belg de Vlaming met Yet I Know. En wees eens eerlijk, het klinkt toch heel Amerikaans uit de jaren 60. De mensen, zo ervaar ik het. Els is inmiddels gearriveerd met de rum met een klein beetje chocolademelk erbij. En we hebben natuurlijk de papiertjes voor, weet je nog wel. Het is vandaag 20 april en dat is de 111e dag dit jaar. En er komen er nu nog 255 in 2016. Wat gebeurde er allemaal vandaag op deze 20 e april in het verleden? 1903, de Rotterdamse rechtbank beëdigt mevrouw van den Hoek Kok als eerste vrouwelijke advocaat in Nederland. En in 1999, tijdens een bezoek aan Sevilla, bezoekt prins Willem-Alexander een stierengevecht. Ook wordt hij die dag voorgesteld aan ene Maxima Zorigeta. <laughs> Ja, toen hebben ze elkaar, elkaar ontmoet, hè? En vandaag in 2000 de beursgang van Nieuw Economy. Het bedrijf van Maurice de Hond levert maar liefst 65 miljoen euro op. 1934 vandaag, de bijna zesjarige Shirley Temple debuteert in de film Stand Up and Cheer. En vandaag eh, was de eerste aflevering van Zwiebertje met Joop Doderen in de hoofdrol op de Nederlandse tv en dat gebeurde in 1955. 1961, de eerste stereo-uitzendingen vinden plaats in de Verenigde Staten en twee jaar later, 1963, zendt de NCV-televisie e voor het eerste serie I Love Lucy van Lucy Bal uit. Ja, ik kan me dat nog wel herinneren, was altijd wel leuk. We gaan even een sprongetje in de tijd naar 1985. We Are The World van USA for Africa bereikt de eerste plaats in de Nederlandse top 40 en het zal er zes weken blijven staan. En 1992 vindt in Londen een concert plaats ter nagedachtenis aan Freddie Mercury, de aan AIDS overleden zanger van de popgroep Queen. In 1808 wordt Amsterdam de hoofdstad van Nederland. En dat gebeurt allemaal onder Lodewijk Napoleon, want we waren toen min of meer bezet door de Fransen. We gaan even naar de sport toe. In 1992, de Nederlandse Bettine Vriesekoop wordt Europees kampioen tafeltennis. En in 1862 vindt de uitvinding van het pasteuriseren plaats door Louis Pasteur en Claude Bernard. En dan gaan we kijken naar eh, wie er allemaal jarig zijn vandaag of geboren zijn. Dat was in 1818 Heinrich Goebel, Duits uitvinder van de gloeilamp. Ja, wij maar denken dat het in Eindhoven gebeurde. <laughs> Nou, dus niet hè. De, de beste man overleed in 1893. In 1860 werd geboren Pieter Jelles Troelstra, Nederlands advocaat, journalist en politicus. Hij overleed in 1930. En eh, toch wel eh, ja, negatief bedoeld natuurlijk, maar een van de beroemdste mensen aller tijden met de meeste impact in de wereld, denk ik. In 1889 werd vandaag Adolf Hitler geboren. Henk Elsink is vandaag jarig. Hij komt uit 1935. Jan Kremer, de Nederlandse schrijver en schilder, komt uit 1940, is vandaag ook jarig. En Ryan O'Neill is van een jaartje later, 1941. Frits Boom, Nederlandse televisiepersoonlijkheid, komt uit 1944, is vandaag jarig. En Michael Brandon, de Amerikaanse acteur, werd geboren vandaag in 1945. Raymond van Barneveld is vandaag jarig en evenals vrouwtje Frootje de Bot, die komt uit 1972. En Juri van Gelder, de Nederlandse turner die zo in opspraak kwam een aantal jaren geleden wegens drugsgebruik, is vandaag ook jarig. Hij zag het levenslicht in 1983 vandaag. Wie zijn er dan allemaal overleden? Dat was in 1314 paus Clemens V. Hij werd ongeveer 50 jaar oud, weten ze niet precies. Benny Hill, de Engelse komiek, overleed vandaag op 68-jarige leeftijd in 1992. En in 2006 overleed Sylvia de Leur. Wie kent haar nog? Dat was dat hele kleine vrouwtje. Ik vond ze eigenlijk altijd wel. Ze kon heel goed acteren. Nederlandse actrice en cabaretière. Zij overleed in 2006. Het is vandaag de heilige Theotimus van Tomi, die overleed in 4000, of 407. Eh, in 1991 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 3,4 graden en de hoogste maximumtemperatuur was in 1968, schrik niet, 26,6 graden. Ja. De langste zonneschijnduur was 13,4 uur in 1976 en de langste neerslagduur was 11 uur lang in 1937. En dan gaan we, dat is tegenwoordig gewoon gebruikelijk, hè? gaan we gewoon gelijk door met het volgende onderdeel. We gaan naar het leuk toe voor vandaag. En dat is onze eigen Jack Tenijs, oftewel hij bediende zich van de artiestennaam Jack Jersey. Uit 1974, Papa was a poor man en uit 1975, Gone Girl twee leuk. Nu, nu, nu, Mama Baba was a poor man. Baba was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, man. Baba was a poor man. Baba was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, man. He ain't got no money, he ain't got no job, but Mama always felt so happy. Cause Mama was the best looking man who came around. sang a little song. He made the mama felt so happy. They got a little son and Papa got a Gretel down. Yeah, I'm talking about Papa. He was the poor richest man in town. Well, there was a man who was so fine like Papa. He was the only friend of mine. Yeah, Papa. He was the poor richest man in town. He brought some money on a Saturday night for Mama. The Sunday was alright. Mama was a poor man. Mama was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Mama was a poor man. Mama was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. He ain't gonna house, He ain't gonna car. The mama always felt so happy. Cause Papa was the only man who tried so hard. And when he had a food, je smiled, you always felt so happy. So Bobo said, tomorrow's tomorrow's star. He told Bob he was the poor richest man in town. Well, I was old man who was so fine like Baba. He was the only friend of mine. Yeah, Baba, he was the poor richest man in town. When he brought some money on a Saturday night for Mama. The Sunday was alright. Papa was a poor man. Papa was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Papa was a poor man. Papa was a poor, poor, poor, poor, was the poor richest man in town. Well, there was old man who was so fine like Baba. He was the only friend of mine. Yeah, Baba. He was the poor richest man in town. And when he brought some money on a Saturday night for Baba, the Sunday was alright. Baba was a poor man. Baba was a poor, poor, poor. poor, poor, poor, poor, poor, poor man. De Ava Show. Five, five, eight. Radio Els. De zon schijnt vrijwel overal volop en het is overal droog. Het kwik stijgt naar 11 graden op de Wadden tot 13 tot lokaal 15 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het vooral landinwaarts flink af. De temperatuur daalt aan zee tot 4 graden, landinwaarts tot rond het vriespunt. Lokaal ontstaat er ook een misbank. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. Wel trekken velden voorbij met wat sluierbewolking. Het wordt 11 tot 18 graden met een matige noordoostenwind. En dan gaan we eens even kijken naar eh, het rapport, hè, het weerrapport. Het fietsweer krijgt morgen een 7, het surfweer ook een 7, het visweer een 6 en het wandelweer is wederom fantastisch, want het is maar liefst een 9. <laughs> Ja, nou daar hoort dit plaatje wel een beetje bij hè. Ja, dit is echt zo'n zomerplaatje, ook wel eens een Miamigo plaatje genoemd of een Baken 16 plaatje uit 1978. Gaan we luisteren naar Benny. Barry Manilow hier in de avondshow bij Radio Els 558. Het is allemaal getiteld Copacabana. Her name was Her name is Lola. She was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair.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 46 jaar geleden gemaakt en het klinkt nog steeds hetzelfde als toen. Uit 1970 Neil Diamond met Crackling Rose hier bij de Show met Ferry de op bij Radio Els 558. Het schiet alweer aardig op, want we hebben gewoon nog maar een minuutje of tien. Ik wil nog even gaan kijken naar de tv-programma's voor zover het eh, moeite waard is. Uh, primetime doen we dat dan. Hè. Op Nederland 1 na het journaal van 8 uur krijg je om half 9 de Marathon live. Ik heb er iets van gelezen, volgens mij is dat iets voor de kankerstichting dat ze dan eh, gaan lopen of fietsen. Dat zou ik niet durven te zeggen. Het duurt in ieder geval tot 10 uur en daarna krijg je nog Studio Sport Eredivisie. Nederland 2 hebben we met het mes op tafel om half negen recht van spreken en om kwart over negen Zembla en om 10 uur het nieuwsuur. En op Nederland 3 om half negen de winter voorbij en om kwart over negen onder de radar speciale eenheden in actie. Op RTL 4 het bekende Goede Tijden natuurlijk om 8 uur. Mijn Leven in Puin om half 9. Reality eh, programma is dat geloof ik. En om half 10 Als je me echt zou kennen. En op RTL 5 hebben we Idols van half 9 tot uh, over half 11. En op net 5 hebben we NCIS Los Angeles. En om half 9 de film Harry Potter en de Prisoner of Aksan. En dan vind ik het wel weer goed hoor. De rest zoeken jullie zelf maar lekker op. <laughs> Oh, dit vind ik zo heerlijk. Hè? We draaien eigenlijk wel eh, een paar keer per week de Hollies in officieel. Nou, ik kan er ook niks te doen. Ik ben er gewoon een hele grote fan van. En jullie blijkbaar ook, want het wordt zeer gewaardeerd als we deze platen draaien van de Hollies. Dit is een opname van Holly uit 1973. En het is allemaal getiteld Magic Woman Touch. I'm looking through at yesterday. All my life thrown away. keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by, I don't know. Cast your spell upon me one more time. I wanna be your magic woman touch you spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman I've made up my mind on what I'm gonna do. This feeling inside, making it alright, making it alright thinking it's alright with me. afsluiter nog een lange plaat hebben. Dat wordt er eentje van eh, Genesis. Dan moet ik even op mijn volgende briefje kijken, want dat komt mij net niet op op dat ene papiertje. Dan moet ik deze er even afhalen. Kunnen we horen hoe dat allemaal gaat. Dat wordt Genesis met I Can Dance uit 1992. Maar die duurt maar liefst 4 minuten. Dus daar kunnen we je dan zoveel mogelijk van laten horen. We deden de woensdagste afwasshow voor vandaag. Van 20 april van het jaar, dus alles 2016. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt van de muziek. En je bent weer wat wijzer geworden door alle weetjes die we even tussendoor een beetje opgezocht voor je hebben op het internet. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan is het alweer donderdag en dan gaan we alweer richting het weekend. Ik zou zeggen, een hele fijne avond nog. Geniet nog even van het zonnetje en graag tot morgen. Bye bye, zwijzen Radio Els 558 met het nieuws.